Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Duitsland hebben de coalitiepartners een akkoord bereikt... over het aanscherpen van het asielbeleid. Groepen illegale migranten mogen worden tegengehouden... bij de grens met Oostenrijk... vinden nu ook de sociaaldemocraten van de SPD. Eerder bereikten regeringspartners CDU en CSU al overeenstemming... over de aanpak van illegale migratie. Het plan houdt in dat er gesloten centra komen... bij de Duits-Oostenrijkse grens... In die centra moeten migranten die al in een andere EU-lidstaat staan geregistreerd... worden opgevangen en hun uitzetting afwachten. De 17-jarige verdachte van de moord op een tiener uit Assendelft vorig jaar april... is veroordeeld tot de maximale straf voor minderjarigen... een jaar jeugddetentie en jeugd-TBS. Volgens de rechter in Haarlem handelde hij met voorbedachte raden. Een tweede verdachte van 19 werd vrijgesproken van moord maar kreeg wel drie maanden jeugddetentie wegens de mishandeling van het slachtoffer. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zegt de recente gevallen van schending van bronbescherming van journalisten hoog op te nemen. Hij heeft vertrouwen in het onderzoek van het college van procureurs-generaal. De top van het OM onderzoekt nu of er nog meer zaken zijn waarbij de regels zijn overtreden. In een reservaat in Zuid-Afrika zijn drie mannen doodgebeten en opgegeten door leeuwen. Waarschijnlijk gaat het om stropers die het hadden gemunt op neushoorns. De drie waren s'nachts het reservaat binnengedrongen, gewapend met een geweer met geluiddemper, nijptangen om hekken door te knippen en een bijl. De eigenaar van het reservaat denkt dat ze in het donker tegen een troep van zes leeuwen zijn aangelopen die lagen te slapen. Het kan niet met zekerheid, hij kan niet met zekerheid zeggen om hoeveel stropers het ging, maar het waren er minstens drie. Er was volgens hem weinig van hen over. Het weer vannacht vanuit het noorden wolkenvelden. De minima liggen rond 14 graden.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 We gaan weer beginnen aan een uurtje New eh, de eerste is een uh, gloednieuwe cd van Matthew Meyer, Beautiful You, gezellig op piano. En daarachter komt Don Latarski met zijn nieuwe album River. Ja, en dat is op gitaar. Nou, toch weer een beetje afwisseling. En natuurlijk de nodige, ja daar wil ik altijd steeds over beginnen, maar daar komt er dan weer niet van. Ehm, de nodige artiesten die eh, een beetje reclame maken voor zichzelf en voor dit programma. En dat vind ik zo leuk. En de eerste is van uh, Erik Scott straks. Die heeft er een heel verhaal van gemaakt. Eh, van wel 44 seconden. Dat, dat vind ik altijd wel erg aardig van hem. Goed, eerst maar eens even kijken. Matthew Meyer met... Bentley. En eh, zo heet de track van het album Beautiful You. I'm Eric Scott. And you're listening to the melodies and sounds of Peaceful Radio. And our guide on this trip is Benno, who will guide us through new, fresh, sonic worlds.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 قلتو من صبور لابد ينال وانا صبور في حد لا بنسالة صبري صبر الحديد يندك بجديد وإلا صبر لي ثين مربي على الهنا يا قلتو من صبور لابد ينال ياك قلتو من صبور لابد ينال وانا صبرت حد لا تاني بمسالة صبري صبر الضحية في يوم العيد صبري صبر الضحية في يوم العيد متقبلة الذبيحة وهي دهشانة لحد صبور في الزمان لحد صبر في يد الزمان لحد صبر في يد الزمان كما كما صبرت انا, أنا Henny Becker, one of the artists on Peaceful Radio.